uur. Patrick met het NOS-journaal. Er is een video opgedoken waarop te zien zou zijn dat Egyptische militairen zeker acht ongewapende gevangenen doodschieten in het noorden van de Sinaï-woestijn. Het leger is daar met een offensief bezig tegen IS, dat meldt de BBC. Op de beelden zou ook te zien zijn dat militairen de plek waar de executie zouden hebben plaatsgevonden zo zouden inrichten dat het lijkt alsof er een vuurgevecht is geweest. Het zou erop lijken dat ze wapens naast de lichamen van de gevangenen leggen. Het is niet duidelijk wanneer de beelden gemaakt zijn. Amnesty International spreekt van koelbloedige moorden. De minder strenge regels die de Amerikaanse regering voor banken en andere financiële instellingen wil doorvoeren is een gevaarlijk idee. Ze zouden kunnen leiden tot een nieuwe crisis. Dat heeft Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem tegen persbureau ANP gezegd in Washington. Hij vergadert daar met het IMF. De regering Trump wil vooral de controle op banken verlichten. Er is het risico dat nieuwe bubbels ontstaan als je de financiële sector weer de vrije hand geeft, zegt Dijsselbloem. Amerikaanse steden die het immigratiebeleid van president Trump frustreren... moeten financieel gekort worden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie... vormt hun beleid een gevaar voor de veiligheid in het land. De regering wil dat illegalen die verdacht worden van criminaliteit worden overgedragen, zodat ze kunnen worden uitgezet. Onder de steden die op de vingers zijn getikt zijn New York en Chicago. Ook staten als Californië en Florida hebben een waarschuwing gekregen van het ministerie. Het weer, regen bij 4 tot 8 graden. Overdag begint in het zuiden druilerig.